Per Meijer met het NOS-journaal. Geert Wilders stond inderdaad ook op de lijst van de verdachten... die een aanslag wilden plegen op de Belgische premier. Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... aan Wilders laten weten, meldt de PVV-leider op X. Wilders schort zijn verkiezingscampagne voorlopig op. Gisteren pakte de Belgische politie drie mannen op... die vermoedelijk een jihadistische terreuraanslag wilden plegen... gericht op politici... Het zijn twee Belgen van Marokkaanse afkomst en een van Tsjetsjeense afkomst. Twee van hen zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump dreigt China met nieuwe forse importheffingen op producten uit het land. Verder zei Trump dat hij geen zin meer heeft in een ontmoeting met de Chinese leider Xi later deze maand. Trump reageerde boos op de eerder deze week aangekondigde nieuwe Chinese exportcontroles op zeldzame aardmetalen. In reactie op de escalatie gingen beurskoersen omlaag. De Amsterdamse AEX sloot bijna 2% lager na het nieuws. Ruim 2000 stempassen zijn niet bezorgd in de Limburgse gemeente Sittard-Geleen. Volgens PostNL en de gemeente komt dat door één postbezorger. Die is op non-actief gezet. Er werd onderzoek gedaan nadat inwoners melden dat ze nog geen stempas hadden gekregen. Waarom de stempassen niet werden bezorgd is niet bekendgemaakt. Atlete Femke Bol stopt met de 400 meter horden... en gaat zich voortaan richten op de 800 meter vlak. Op de 400 meter horde boekte ze de afgelopen jaren grote successen. Zo werd ze twee keer wereldkampioen... en heeft ze twee bronzen Olympische medailles gewonnen. Wanneer Bol voor het eerst in actie komt op de 800 meter vlak is nog niet bekend. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Vannacht koelt het af naar 9 tot 12 graden. Morgen wordt ook weer een bewolkte dag, soms wat motregen en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg Alkmaar-Edam... is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg amsterdam horen bij Edam in beide richtingen dicht.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 Athletes and celebrities coming through. Don't worry, girl, I'll take care of you. <laughs> Tables are cheesy and y'all are sleazy. You're trying to get some and I'm not that easy. Don't you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. Don't you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. Don't you want a table in VIP? No, on the dance floor is where I wanna be. Don't you want a table in VIP? No, I like the dance floor where I can be me. quieres gozar, pues lo que quieres. Tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila. Aladdin. find us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us. We can find us again. Cause I don't wanna go. I was alone. I was alone in this world and I needed people. I know my funeral gon' be lit, cause how I treated people.